Robert Baltus met het NOS Journaal. Hulpdiensten hebben vanavond een dode aangetroffen in de woningen aan de De Wildstraat in Arnhem... waar vanmorgen een brand uitbrak. Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit. Eerder vandaag woedde brand in twee herenhuizen die oversloeg naar een achtergelegen hofje. Zeven woningen zijn onbewoonbaar. Andere buurtbewoners mogen waarschijnlijk snel naar huis. De twee herenhuizen zijn uitgebrand. Het onderzoek naar de oorzaak moet nog beginnen. De politie heeft gisteravond een woning in Rotterdam doorzocht... in verband met de klopjacht op de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht tien dagen geleden. De 49-jarige Ming Navon wordt gezocht voor het doodschieten van zijn ex-schoonmoeder... en het ernstig verwonden van haar dochter. Die ligt nog altijd in het ziekenhuis. Of de zoektocht heeft iets heeft opgeleverd is niet bekend... maar de voortvluchtige man is niet gevonden in het huis in de wijk Prins Alexander. Volgens de politie gaat het om de woning van een bekende van de verdachte. Het Witte Huis is verontwaardigd over de enorme jaarwinst van 56 miljard dollar... die het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft geboekt. Het is de grootste jaarwinst van de energiegigant ooit. Het Witte Huis noemt de winstmarge stuitend... omdat de Amerikanen veel geld aan de pomp kwijt zijn voor brandstof. Volgens Washington moeten energiebedrijven de productie verhogen... zodat de prijs daalt. De torenhoge winsten van Exxon en andere maatschappijen zijn ook de Europese Unie een doorn in het oog. De oliebedrijven worden daarover extra belast. In heel Frankrijk is voor de tweede keer in korte tijd massaal gedemonstreerd tegen de pensioenplannen van de regering. Volgens de vakbonden waren er vandaag 2,8 miljoen mensen op de been. De politie komt uit op een veel lagere schatting en houdt het op 1,2 miljoen betogers.